Weet je wat ik zie als ik gedronken heb? Nou. allemaal beestjes. Oh ja. Zoveel beestjes om me heen. Oh, beestjes. Maar ik weet wel dat ik nou mezelf energie als ik gedronken